uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Mensen die vlakbij Tata Steel in IJmuiden wonen... hebben meer kans om ziek te worden door de uitstoot. Dat heeft het RIVM onderzocht. En deze buren zijn blij dat er nu duidelijkheid is. Het is nu eigenlijk benoemd, hè? De schade, de gezondheidsschade van Tata. Wat ze altijd ontkend hebben, het heeft nu een naam. Wat ik vooral hoop is dat er heel goed wordt gekeken... naar welke maatregelen er genomen moeten worden... om ervoor te zorgen dat we in een gezonde omgeving kunnen opleven. De staatssecretaris die erover gaat, snapt dat omwonenden ervan geschrokken zijn... maar zegt dat de fabriek voorlopig niet gesloten wordt. Vooral inwoners van Wijk aan Zee hebben last van Tata Steel. Want mensen die daar wonen leven gemiddeld 2,5 maand korter... door de uitstoot van de fabriek. Een Nederlandse jongen van 17 heeft zich gemeld bij de Belgische politie. Hij zou iets te maken hebben met een steekpartij afgelopen weekend. Daarbij raakten twee Nederlanders in een club gewond. Eén van hen overleefde dat niet. Bij de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille zijn gisteravond zeven agenten gewond geraakt. Zij moesten ingrijpen bij relletjes rond het stadion. De agenten hebben onder meer gehoorschade en ook is een van hen in het gezicht geslagen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen een duurder treinkaartje in de spits. De NS kwam met dat plan om iets te doen aan de propvolle treinen in de spits. Volgens een Kamermeerderheid straf je dan mensen die verplicht voor hun werk in de spits de trein moeten pakken. En ben jij student en is de week weer aangebroken waarin je elke dag beschuit met pindakaas en pannenkoeken moet eten? Het is niet meer nodig, want voor het eerst in acht jaar tijd kregen studenten vandaag weer stufie gestort. Het leenstelsel werkte niet en dus is de basisbeurs weer terug van weg geweest. Verslaggever Suus Boslo vroeg aan studenten in Nijmegen of ze hun rekening al gecheckt hebben. Ik, ik wil best wel even kijken, ja. 110, eh, euro. Volgens mij is het 110, ja. En een paar... We gaan even kijken. Ik zie dat de Rabobank app geopend wordt. De Rabobank app wordt geopend. En, oh, ik heb 110 euro en 30 cent gekregen. Ja, eh, ja, dat is best weinig. En voor jou? 430. Best wel, eh, best wel leuk. Eh, ja, ja, ik was best wel heel erg blij. Ja. ja, ik zat ook bij mijn ouders. Ik was van yes, het staat erop. In totaal zijn zo'n 465.000 studenten vandaag blij gemaakt met die studie. Heb ik nog het weer voor je. Vanuit het zuiden komen er wat buien aan en het blijft de rest van de avond plensen. Morgen een wisselvallig dagje met opnieuw een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Breukelen en Knoopend Holendrecht een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, één rijstrook is dicht. A9 Almstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 10 minuten oponthoud. Op de N242 Alkmaar richting Middenmeer voor Sint Pancras 5 minuten vertraging.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 waaruit blijkt dat inwoners van de Eimond meer kans lopen om ziek te worden... door de uitstoot van het staalbedrijf. Volgens het bedrijf zijn er al veel verbeteringen doorgevoerd... en zou dat ook zichtbaar zijn in dat rapport. De Oekraïnse strijdkrachten in Kiev bevestigen dat de Zwarte Zeevloot op de Krim... is geraakt door één of meer Oekraïnse raketten. Eerder meldde ook de Russische gouverneur van het Schiereiland dat nieuws. Volgend jaar februari komt er tot een vonnis in het omvangrijke liquidatieproces Marengo... tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Eigenlijk zou de rechtbank in oktober uitspraak doen...